Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor Verenigde Naties tijdens hun werk omgekomen door geweld. Het waren 27 blauwhelmen en 24 burgermedewerkers van de VN. Bijna de helft van hen kwam om in Mali. Het dodelijkste incident was in juli toen zes blauwhelmen omkwamen bij een aanval op een VN-convooi in Mali. Het is voor het eerst in jaren dat het aantal VN-doden is afgenomen. In 2014 waren er 61 slachtoffers en vorig jaar dus 10 minder. Een Amerikaanse politieman heeft een celstraf van 263 jaar gekregen... voor het verkrachten van vrouwen onder werktijd. Hij misbruikte zeker 13 vrouwen. Hij koos bewust zwarte slachtoffers... omdat die volgens hem niet zo snel zouden worden geloofd als ze aangifte zouden doen. Een van zijn slachtoffers vertelde dat ze de politie niet durfde te bellen... omdat de dader een agent was. De man werkte in de stad Oklahoma... Zijn straf komt uit op 263 jaar omdat de straffen van de afzonderlijke delicten bij elkaar zijn opgeteld. De eerste van vier Amerikaanse gevangenen die zijn vrijgelaten in Iran is weer thuis. Het is een 32-jarige oud-marinier. Hij werd in 2011 gearresteerd toen hij op familiebezoek in Iran was. Volgens Teheran was hij een spion. Afgelopen weekend kwam hij vrij als onderdeel van een gevangenenruil... samen met drie andere Amerikaanse gevangenen van Iraanse afkomst. De oud-marinier zei dat hij de 4,5 jaar in een Iraanse cel heeft doorstaan... dankzij de training die hij bij de Amerikaanse marine heeft gehad. De reclamespot met de vertrekkende bedrijfsleider van Albert Heijn heeft de Ster Gouden Lookie gewonnen. Dat is de prijs voor de beste commercial van het jaar. In de reclame neemt acteur Harry Piekema na tien jaar afscheid van zijn rol als meneer Van Dalen.